Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een explosie en een brand in een seniorenflat in Vlissingen... zijn drie mensen gewond geraakt. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie zijn meerdere woningen en auto's van de ramen gesprongen. Ook pak brand uit die zich snel uitbreidde. Een onbekend aantal bewoners van de seniorenflat is geëvacueerd... en sommigen zijn met een hoogwerker van hun balkon naar beneden gehaald... Wat de explosie in Vlissingen heeft veroorzaakt is niet bekend. De brand is inmiddels geblust. De Amerikaanse burgerrechtenactiviste Claudette Colvin is overleden. Colvin werd in 1955 bekend toen ze als 15-jarig meisje weigerde haar plek in de bus af te staan aan een witte Amerikaan. In Alabama, waar ze vandaan kwam, golden toen rassenwetten. Maanden later deed Rosa Parks hetzelfde en haar actie werd toen wereldberoemd. Claudette Colvin was 86 jaar. Het afgelopen jaar was wereldwijd een van de warmste jaren ooit gemeten. De temperatuur lag gemiddeld 1,47 graden hoger dan aan het eind van de 19e eeuw. Alleen in 2023 en recordjaar 24 was het nog warmer.